3 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Een grote politiedachte van de aanslag in Istanbul was gezien. Agenten in kogelwerende vesten, ondersteund door een hondenteam en een politiehelikopter... sloten het winkelcentrum Corridor in Venendaal af en overmeesterden even later een man. Vervolgens bleek dat het niet om de terreurverdachte ging. In de Rotterdamse haven is 250 kilogram cocaïne ontdekt. De drugs waren verstopt in dozen bananen uit Ecuador. Er zijn vijf verdachten opgepakt. De politie heeft ook hun huizen doorzocht. Daarbij zijn vuurwapens, tasers, een geldtelmachine en sieraden gevonden en in beslag genomen. Afgelopen jaar hebben natuurrampen wereldwijd voor ruim 168 miljard euro aan schade aangericht. Daarmee was het de hoogste kostenpost in vier jaar tijd, zo is berekend. De schade door natuurgeweld was voor 70% niet verzekerd. Vooral twee aardbevingen op het zuidelijke Japanse eiland Kyushu hadden kostbare gevolgen met een schadepost van bijna 30 miljard euro. Slechts een vijfde deel daarvan werd gedekt door verzekeraars. Op de tweede plaats in de top 5 van kostbaarste natuurrampen staat China, dat vorig jaar zomer kampte met enorme overstromingen. Het metroverkeer in Amsterdam heeft vanochtend twee uur stilgelegen door een computerstoring. Sinds 11 uur rijden alle metro's weer. Al kan het nog even duren voordat de dienstregeling weer helemaal op orde is. Maandag reden er ook een tijdje geen metro's in Amsterdam. Toen kwam het door een stroomstoring. Het weer wisselen bewolkt, trekken buien over.